Kees Schoot met het NOS-journaal. Na de zomervakantie wijst waarschijnlijk met een tekort van bijna 1300 leerkrachten. Bijna een kwart van de schoolbesturen bereidt zich voor op een nieuw schooljaar met onvoldoende onderwijzers en kinderen die naar huis moeten worden gestuurd. Dat zegt de brancheorganisatie PO-raad. Voorgaande jaren lukte het scholen meestal nog wel vacatures op het laatste moment in te vullen, maar dit jaar is dat niet zo. De twee hoofdverdachten in het Vestia-schandaal zijn veroordeeld tot drie en 2,5 jaar gevangenisstraf. De kasbeheerder en de financieel tussenpersoon zadelden de woningcorporatie voor 23 miljard euro op met derivaten, riskante financiële producten. Zelf kregen ze in het geheim 20 miljoen euro aan provisie. Bij het Nationaal Monument in Vijfhuizen zijn de slachtoffers van de ramp met de MH17 herdacht. Op de besloten bijeenkomst, precies vier jaar na het neerhalen van het vliegtuig, werden de namen van de 298 slachtoffers voorgelezen. Op het exacte tijdstip van de ramp, 18 minuten over drie, was er een minuut stilte. Voor de kust van België is een grote groep dolfijnen gespot. Het gaat om zo'n 25 tuimelaars met enkele jongen. Ze verplaatsen zich snel in noordelijke richting en zouden dus ook in de Nederlandse wateren kunnen opduiken. De dieren werden opgemerkt vanuit een vliegtuig dat een controlevlucht maakte. Er worden wel vaker dolfijnen gezien voor de Belgische kust, maar nog nooit zoveel als nu. Er is volgens kenners geen reden om in actie te komen, omdat het om een groep gezonde dieren gaat. De eerste bergetappe in de Tour de France is gewonnen door Julien Alaphilippe. De Fransman start morgen ook in de bolletjestrui. Hij zat in een kopgroep en liet de anderen één voor één achter zich. De Spanjaard Isagire werd tweede op ruim anderhalve minuut, gevolgd door Taramé uit Estland. Greg van Avermaat werd vierde en blijft in het geel. Het weer, een heldere avond, minima vannacht 12 tot 16 graden en er is kans op een mistbank.